Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump Haley nu nog minister van Binnenlandse Veiligheid. Trump maakt het nieuws bekend met een bericht op Twitter. Volgens Priebus stapt hij zelf op. Het was bekend dat hij problemen had met communicatiedirecteur Anthony Scaramucci. Die beschuldigde Priebus van het lekken van informatie naar de pers... en het tegenhouden van zijn komst naar het Witte Huis. Op de Mont Blanc zijn menselijke resten gevonden. Een man vond een hand en het bovenste deel van een been, meldt het Franse persbureau AFP. De vinder denkt dat de lichaamsdelen afkomstig zijn uit een gecrashed vliegtuig uit 1966 van Air India. Bij de stoffelijke resten vond hij namelijk ook onderdelen van een motor. De lichaamsdelen zijn door hulpdiensten veiliggesteld. Een waterrantsoen in Rome is voorlopig van de baan. Er mogen toch geringe hoeveelheden water uit het meer van Bracciano worden gehaald van de gouverneur van Lazio. Eerder had hij dat nog verboden. Italië zucht al tijden onder extreme hitte en droogte. Dat leidde in Rome tot een acuut watertekort. De burgemeester van de Italiaanse hoofdstad had al gezegd dat een rantsoen onacceptabel zou zijn. zou schadelijk zijn voor de economie en het aanzien van de stad. En een groep Finse wetenschappers zegt een eiwit te hebben ontwikkeld... dat een einde kan maken aan de wereldhonger en geen milieuschade oplevert. Om het te maken zijn geen planten of dieren nodig... en ook is er geen landbouwgrond voor nodig. De productie kost alleen wel veel tijd. Om 1 gram eiwit te maken is twee weken nodig... maar dat kan sneller in de toekomst. En de wetenschappers zoeken ook nog een oplossing... om op een duurzame manier aan ingrediënten te komen... en om het poeder lekker te maken. Het weer nog te trekken buien over het land, alleen in Limburg blijft het droog. In de ochtend trekt de regen weg, schijnt soms de zon en dan ook weer kans op buien.